Annette Schut met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zegt te willen onderhandelen met Oekraïne. Dat zei hij in een interview op de Russische tv. Volgens Poetin wil hij donderdag al om tafel. De president zei eerder ook al te willen praten... maar altijd onder voorwaarden die voor Oekraïne onaanvaardbaar waren. Zoals behoud van het illegaal geannexeerde Oekraïnse grondgebied... en ook moest Oekraïne beloven nooit lid te worden van de NAVO. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het onderhandelingsvoorstel. In Duitsland zijn zeker twintig mensen zwaar gewond geraakt... na de voetbalwedstrijd van HSV tegen Ulm. Dat gebeurde toen uitzinnige fans van HSV het veld bestormden... bij de viering van de promotie van de club. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht met levensbedreigende verwondingen. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd bestormden fans het veld... en gooiden reclameborden omver... Ook sprongen mensen van de tribunes. De politie moest optreden om te voorkomen dat ze ook de kleedkamers binnendrongen. Haasvouw won met 6-1 tegen Ulm en keert daarmee terug in de Bundesliga. In Rotterdam is een flat volledig uitgebrand. Dat gebeurde in een flatgebouw in de wijk Ommoord. De vierde tot en met de achtste etage zijn ontruimd, zegt de veiligheidsregio. De bewoners zijn opgevangen in de recreatieruimte op de begane grond. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend hoe zij eraan toe zijn. Vijf vissers uit Peru en Colombia hebben bijna twee maanden lang rondgedobberd op de zuidelijke Stille Oceaan. In maart vertrokken ze uit een haven in de buurt van de Peruaanse hoofdstad Lima. Ze kregen motorpech en moesten daardoor 55 dagen op zee overleven. De marine van Ecuador heeft de vijf mannen uiteindelijk van zee gered. Het weer. De dag begint fris en zonnig bij een graad of 8. Vanmiddag kan het zomers warm worden bij maximaal 25 graden. In het noorden kan wat bewolking voorkomen en wordt het iets minder warm. Na het weekend blijft het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen.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 Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug. Ik ga van Greppel in je tuin en laat ze lopen. Als het te haagst niet is, dan ben ik wel bezopen. De prins en baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, met tong leg jou, je bent een zoete lolly. Nummertel halt, die ga je likken als een borrekooi.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 Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child. page before you. Open up the dirty window, let the sun illuminate. Hey girl, I thought we were to me, I can never love you.